De Iraanse regering heeft plannen goedgekeurd voor de bouw van tien nieuwe centrales voor de verrijking van uranium. Op vijf plaatsen wordt meteen met de bouw begonnen en binnen twee maanden moeten locaties worden aangewezen voor de bouw van de vijf andere centrales. Het land heeft nu één nucleaire fabriek bij Natanz en een kernreactor bij de stad Kom. De bouw van nieuwe centrales gaat in tegen de eisen van de internationale nucleaire toezichthouder. In Zwitserland heeft de meerderheid van de kiezers tegen de bouw van nieuwe minaretten gestemd. 57,4% van de kiezers steunde bij het referendum het voorstel van de Zwitserse populistische volkspartij. Het land heeft nu vier minaretten, die mogen blijven staan. De regering had de kiezers opgeroepen om tegen te stemmen, omdat het voorstel in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. De Duitse politie heeft in de buurt van Duisburg een van de twee voortvluchtige Duitse criminelen gearresteerd. De 50-jarige man, die is veroordeeld voor moord, bood geen verzet. Zijn handlanger is spoorloos. De twee ontsnapten donderdag uit de gevangenis van Aken en gijzelden op hun vlucht twee keer een automobilist. In Rotterdam zitten veertien mensen vast voor onder meer openlijke geweldpleging. Ze bekogelden politiemensen met bierflesjes en stenen... toen die vannacht probeerden een eind te maken aan een vechtpartij... bij een discotheek op de Maashaven Oostzijde. Eén agent raakte gewond aan zijn hoofd. Twente, PSV, Ajax en Feyenoord blijven de kop aanvoeren van de ranglijst in de eredivisie voetbal. Alle vier wonnen een uitwedstrijd. In Arnhem versloeg Ajax Vitesse met 5-1. Feyenoord won in Den Haag met 2-0 van ADO. FC Groningen speelde thuis gelijk tegen NEC, het werd 2-2. FC Utrecht won thuis met 3-1 van NAC.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 gun was all found. I do believe my baby, my baby, know what it's all about. But I do in front of donut pan like she come down, I wanna shout. She told me, Daddy, I'm falling for now. She said, Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, I got to find out. gaat dus eh, even iets fout in de techniek. Of dat nou aan ons ligt of aan iemand anders. Nou, aan ons, eh, niet aan mij in ieder geval. Nee, ik durf daar niet aan te komen. Goed zo. Nou, eh, de bedoeling was dat we iets van Coco Taylor zouden horen. Maar we kwamen ineens bij, bij The Animals terecht. Die bewaren we voor later. Joop, start hem nog maar eventjes opnieuw op. We gaan even kijken weer bij Coco, hè? Ja. Twee tellen, dan moet hij dan eerst eventjes weer terug. En dan komt hij aan. Coco Taylor, Mother Nature. Coco overleden juni van dit jaar, helaas. Dit is een tribute aan haar. 啊。 gone. Carry on. John Mayle met Lost and Gone. De godfather of the white blues. Ja, ehm, ehm, maar niet eh, de beste van het vasteland van Europa. Want die hebben we straks bij ons. Wie dan? QB en the ah, Buzzards. Laat me niet lachen. <laughs> laat me niet lachen. Nou ja, we willen wel draaien. Daar gaat het even om. <laughs> Want eh, er zijn toch een hoop mensen nog steeds gek op eh, QB, laat zijn. We gaan eerst even een ander stukje. Ja, nee, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Coco Taylor, Mother Nature. Ja, het is ermee. Hoe oud was ze? Uh, ja, dat, zal ik, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ze in juni 2009 is overleden. Ja. En ik meen nog niet zo gek uit Iets van 67 of zo. Ze werd in ieder geval de Lady of Blues genoemd in Amerika. Met name in Noord-Amerika was ze heel erg bekend. De kant van Chicago op. Eh, ja, maar throughout the whole world eh, was ze natuurlijk ook flink bezig. Wat een stem trouwens, hè? Wat een volume, ja, ongelofelijke stem. <laughs> ja. ja. Als kan mijn zo gezongen had, had ik hier niet gezeten. Nee, dat lijkt mij ook. Ja. Mogen we nou wel doorgaan? Nu gaan we door. Duke Joins uit Zeeland. Eh, van een LP Let It Roll, Blues for the Soul. gonna tell nobody. Santa Fe did to me. I ain't gonna tell nobody what the Santa Fe did to me. You know it taken away my lover. place ain't got my old time used to be. You know I was standing at the station when my baby got on board. I was standing at the station when my baby got on board. Sound like I could hear her telling I'm gone this time. Light I won't be back no more. You know that mean old Santa Fe. taking my baby from me. You know what I mean, old Santa Fe. Taking my baby away from me. Yeah, she left early one morning. She left on a sandy feet. to me. You know that old Santa Fe, big bad luck to me. You know it taken away my love, all oh, since God my old time used to be. Lightning Hopkins met uh, Santa Fe Blues. Heerlijk. En daarvoor eh, hadden we... Daarvoor hadden we Blues for the Soul van uh, eh, Joins oh uit, uit, Zeeland. En die hebben onlangs een DVD het, uitgebracht. want zij bestaan het jaar 25 jaar. En hebben daarin onder andere met Jan Akkerman en Gene Taylor opgetreden. Deze dvd is geregistreerd live op 9 eh, mei 2008 en daar spelen ze onder andere mee met de 16-jarige Mississippi-gitarist Ryan Perry. Te bestellen via bluesdvd.nl. Yep. Oké, next number. Hobo Blues eh, van het album Desolation. Uiteraard eh, QB and the Blizzard uit 1966. train to be my friend. You know? <laughs> Already? When you got no loot, you got to get somewhere fast, you got to hobo, you got to hitchhike, you got to do anything. So I went to the station that night, and when they were not looking, I got myself a freight train. started hobo, hobo. I'm taking a freight train to be my friend, oh Lord, Lord, Lord. Yeah, when I first taking a freight train to be my friend. I hobo, I hobo, a long, long way from home. Oh yeah, the sun's coming up. <laughs> she follow, she follow me down to the yard. She said, my son, my son is gone. My poor son is gone. In that big wide world somewhere. In that big wide world. Oh, yeah. We're gonna do a little song for you this time. It's called Blues from the Lowland. Blues from the Low Lowland. Yeah. the lowlands. Go ahead, boy. get along. This way my daddy used to play it. I mean, in the low, low land. to me, baby. Talk to me now, honey. Let's go out together. McVee en uh, Sonny Terry met Blues for the Lowlands. Met een zalige bluesharp. Yep. In de solo. Yep. Alleen oh. jammer dat ze hun mond niet konden houden. <laughs> Maar goed, dat hoort erbij. Eh, is, hebben we straks nog wat eh, concertnieuws? Nou, ik heb het even gekeken. Wel concerten die al aangekondigd worden, aangekondigd worden voor maart volgend jaar. ja, april. <laughs> ik, ik wil het wel opzoeken zometeen, maar dan... Ik weet niet of dat nut heeft. Nee, weinig. Oké. Goed, dan gaan we door met de eh, twee eh, van de in mijn ogen grootste Engelse gitaristen eh, van de moderne tijd, Eric Clapton en Jimmy Page. Die hebben samen een album gemaakt en van het album heb ik uitgezocht Fried Loader. fun. If I never get well no more. You know my health is failing me now. And I'm going down slow. Please write my mother. Love tell her this for me. Want you to write my mother, Lord, and tell her this for me. Tell her forgive me for my sin. They were never meant to be. Mother, please don't worry. This is all in my song. Tell her, mother, please don't worry. This is all in my song. Tell her my son was a good boy, you know. Just you steadily traveling on. On the next train south, look for my clophone. On the next train, next train south look for my cold phone. If you don't find my body, uh, all you can do is moan. doctor. Doctor can't do me no good. Tell I don't stand no doctor. Doctor can't do me no good. It's all my fault, you know that I didn't do the things that I should. don't worry. Lord, do this for me. Tell her mother, please don't worry. Won't you please do this for me? Forgive me for my sins, you know they were never meant to be. Johnny Winter was dat met eh, Going Down Slow. En daarvoor hadden wij heel wat anders. Ja. Dat waren Eric Clapton en Jimmy Page. Ik heb even wat uh, concerten opgezocht, uh, Jacques. Okay. Er zitten toch wel wat interessante bij. De komende zaterdag, 28 november, november treedt in Hengelo in Metropool op ons eigen QB en de Blizzards. Waar we zojuist natuurlijk Hobo Blues van gedraaid hebben. Eh, de zaal gaat open om 8 uur. De aanvang is 9 uur. De entree kost 20 euro in de voorverkoop en 25 euro aan de kassa. En u kunt dat bereiken via www.metropool.nl. Dezelfde dag, ook 28 november, treedt eh, de Duke Joint op in de koolakkers in Westerhoven, Duke Joins, de eh, Zeeuwse bluesband, waarvan wij ook gedraaid hebben. Dan komt de eh, avond later, de zondag 29 november, in Weert eh, Jason Ricky, een hele bekende Amerikaanse mondharmonica speler die vorig jaar in Europa zijn debuut maakte. En hij treedt op met Bas Kleine en zijn groep. Dan 29 november eveneens, de zondag, eh, is Hans Steesink in Vlissingen in het Arsenaal Theater. En daar kunt u ook nog kaarten voor bestellen. Nou, dat lijkt me toch wel een tijn anders, Jacques? Ja, voor ieder wat wil. En die eh, Jason Ritchie, die, eh, die gaat heel Nederland eigenlijk door. Hè? Want ik zie hier op 3 december Enschede. Ja, ja het, het is zo'n tour die hij maakt. Hè? Ja. Net zoals QB de Blizzard trouwens. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn. In maart speelt QB in de Stadsgehoorzaal in, in Leiden. En eh, u moet snel zijn, want ik ga ook proberen kaarten te krijgen. <laughs> nou ja, als u snel bent kunt u ook nog naar eh, Hengelo toe natuurlijk komende zaterdag. Oké, ehm, we gaan verder met muziek, Jacques. Ja. Eh, Back to the River, een nummer van Susan Tedeschi, Amerikaanse gitarist van haar gelijknamige album. night My. Rooster, rooster been Big Mama Little Red Rooster. En die was verdwenen, maar dook later op bij de Rolling Stones. <laughs> Die er een eh, dijk van een hit mee scoorde. Ja, het is al dus een oud nummer eigenlijk. En dat klonk eigenlijk heel anders. Ja, helemaal goed. <coughs> Pardon. Ja, gaat u gang. Ga, mag ik gaan? Ja, oh, wordt leuk. Chicken check. We gaan weer naar deze kant van de oceaan, Jacques. Ja. Engeland, Britse eh, bluesband. Uh, <coughs> die hebben in 2003 een album opgenomen, Buddha Café. En daarop staat Consider Baby. Chicken Shack met eh, Reconsider Baby. Oftewel, denk er nog eens eventjes over na. <laughs> het eh, loopt tegen de klok van eh, negen. Dat houdt in dat deze aflevering van Blues, CFM Blues, erop zit. Namens Joop en ondergetekende een prettige week. Volgende week Golden CFM. Uiteraard. En de week erop kunt u weer luisteren naar Blues. Graag tot dan. CFM. En tot volgende week maandag terug. Dus. Big Road Blues. I said you take a poor girl's money, but you sure got blue take mine. What makes you do me, Lord?